Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uurtje begint in Maastricht de rechtszaak tegen Donny M. Hij wordt ervan verdacht Gino van 9 te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood. Donnie M. heeft bekend, maar er zijn toch nog heel veel vragen... vertelt deze verslaggever van L1. Dat komt omdat de sporen ehm, van het verhaal wat hij vertelde... dat het ja, toch niet altijd overeenkwam met het bewijs. Omdat hij bijvoorbeeld vertelde dat hij Gino met een kussen heeft gesmoord... maar op dat kussen zijn vervolgens geen DNA-sporen van het jongetje gevonden. Donny was zelf onder invloed van drank en drugs... dus misschien weet hij het zelf ook niet meer exact. Maar goed, eh, ik heb wel begrepen dat hij vandaag uitgebreid gaat verklaren. Dus wellicht dat die puzzel die justitie heeft willen leggen... dat de laatste stukjes ja, dat die vandaag nog gelegd kunnen worden. Het is een zooitje bij de diensten die onder meer checken... of bedrijven zich aan de milieuregels houden. De omgevingsdiensten, zo heten ze officieel, hebben te weinig personeel. En de mensen die er wel zijn, hebben vaak niet de juiste training. Daardoor kan het gebeuren dat bedrijven een te ruime vergunning krijgen... en er daardoor meer afvalstoffen in het water terechtkomen dan eigenlijk de bedoeling is. In het noorden van Zweden gaat een stoet huizen over de weg. Een mijnwerkersstad wordt in zijn geheel 4 kilometer verplaatst. In de bodem onder Kiruna zit de grootste ondergrondse ijzerertsmijn ter wereld. Die mijn wordt steeds groter en dus wordt het stadje huis voor huis verplaatst. Zelfs de kerk wordt in stukjes meegenomen. Veel protest is er niet, want de mijn is belangrijk voor het stadje en voor het land, zeggen deze bewoners tegen een verslaggever van RTL. We know someday we must move. But, would it not be also an idea to close the mine that you don't have to do this? Of course, that's a possibility, but it's like economically, uh, the mine is so essential for the whole country. Yeah, it's money coming from the mining, and lot of money. De mijn levert dus veel centjes op. Duurt nog wel even voordat alle bewoners zijn verkast. In 2033 moet de verhuizing van Kiruna klaar zijn. Het weer nog een grijze dag met af en toe wat opklaringen, maar ook regen. Eerst vooral in het noorden, later zijn er juist buien in het midden en zuiden van het land. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het nog altijd een drukke maandagochtendspits. De meeste vertragingen nu nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knoop het Beverwijk en het Rotterpolderplein 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is een half uur. De A10, de A10 Noord tussen Landsmeer en Amsterdam Buitenvelden, 13 kilometer. Daar was ook een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. Wat nog opvalt is de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopert en 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En de meeste oponthoud nu op de N247 nog Hoorn richting Amsterdam bij de aansluiting met de A10 5 kilometer met een half uur vertraging.